1 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Gennep is vanavond iemand met een auto op een terras ingereden. Het gebeurde rond een uur of tien in het centrum van de Noord-Limburgse plaats. Zeker vijf mensen die op het terras zaten raakten licht gewond, zegt de politie. Eén persoon moest in het ziekenhuis behandeld worden. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om opzet. De Amerikaanse politieman die is beschuldigd van het doden van George Floyd wordt verdacht van moord. De aanklacht tegen hem is verzwaard. Eerst was het doodslag. Ook de andere drie agenten die erbij waren worden nu vervolgd. Zij waren nog niet aangeklaagd. De Britse politie heeft een Duitser als verdachte aangemerkt in de zaak van Madeleine McCann, die in 2007 spoorloos verdween in Portugal. De man van 43 is een veroordeelde zedendelinquent die in Portugal woonde toen Madeline verdween. Het meisje was toen drie jaar. Hij zit nu vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. De verdachte reisde tussen 1995 en 2007 meerdere keren rond in de Algarve met zijn camper. Naast het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vorige week per ongeluk een stadsnatuurreservaat weggemaaid. Een grasveld met wilde bloemen en planten viel ten prooi aan de maaier van de plantsoenendienst. De gemeente Rotterdam zegt tegen Rijnmond te weten dat er niet gemaaid mocht worden en denkt dat de fout bij de aannemer van het museumpark ligt. Op het veld kwamen 156 soorten planten en dieren voor. Er staat nog één wilde geranium overeind. Het is nu te droog om opnieuw te zaaien, dus kan het volgens het museum nog maanden duren voordat de begroeiing weer terug is.